7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De SGP wil christenen uit de Arabische regio voorrang geven bij het uitnodigen van vluchtelingen. Ieder jaar nodigt het kabinet vluchtelingen uit om naar Nederland te komen. Volgens de SGP hebben christelijke vluchtelingen het zwaarder in het Midden-Oosten dan anderen. Ze durven vaak niet naar kampen die worden gedomineerd door moslims. En zo komen ze terecht in kerken en kloosters of bij familie. Europa heeft als christelijk werelddeel een specifieke verantwoordelijkheid en Nederland daarmee ook, vindt de SGP. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft aangifte gedaan tegen het ministerie van Financiën. Dat meldt Nieuwsuur. Volgens het hof heeft het ministerie twee getuigen in een belastingzaak opgeroepen om de naam van een tipgever in die zaak niet te noemen. De twee getuigen, twee ambtenaren, weigerden inderdaad de naam te noemen. Het Hof wil nu hun leidinggevende aanpakken. En dat zijn onder andere staatssecretaris Wiebes en minister Dijsselbloem. Paus Franciscus roept landen op Turkije te helpen bij de opvang van vluchtelingen. Hij zei dat tijdens een toespraak bij een driedaags bezoek aan Turkije. Daar zitten meer dan anderhalf miljoen vluchtelingen uit Syrië en Irak. De paus prees Turkije voor de hulp die het biedt en hij veroordeelde de manier waarop minderheden in het Midden-Oosten worden vervolgd en vanwege hun geloofsovertuiging gedwongen worden te vluchten. In Guinea begint een proef met een sneltest om ebola vast te stellen, dat meldt de BBC. In een medium-laboratorium, dat door zonne-energie wordt aangedreven, kan in 15 minuten duidelijk worden of iemand besmet is met het virus. Voor de bestrijding van ebola is het belangrijk dat de besmetting vroeg kan worden vastgesteld. Het onderzoek met de sneltest wordt betaald door Britse instellingen. Het weer... Het blijft droog, vannacht van 4 graden in het zuiden tot min 1 in het noordoosten. Morgen geregeld zon en droog en van 3 graden in Groningen tot 8 in het midden en het zuiden van het land.